Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. De man die bij een winkelcentrum in Zwijndrecht zijn ex en schoonmoeder neerschoot... moet 30 jaar de cel in. De schoonmoeder overleefde de schietpartij niet. De ex raakte zwaar gewond. Je hoort de rechter. De rechtbank komt tot de conclusie dat een langdurige gevangenisstraf, op zijn plaats is... om de maatschappij tegen de verdachte te beschermen. De rechtbank zal wel de maximale gevangenisstraf opleggen... die het wetboek voor strafrecht in dit geval toelaat... Namelijk een gevangenisstraf voor de duur van 30 jaar met aftrek van voorarrest. Na de schietpartij was Lucky, zoals hij ook wel bekend stond, wekenlang op de vlucht. Uiteindelijk werd hij na vijf weken opgepakt in Schiedam. Het lijkt erop dat Mark Rutte zijn nieuwe baan als baas van de NAVO bijna in de pocket heeft. De Slovaakse president zegt dat hij geen bezwaren meer heeft tegen Rutte. En ook Hongarije lijkt om te zijn. Alleen Roemenië moet nog overtuigd worden. Bij de Universiteit van Groningen moet iedereen die naar binnen wil... een studentenpasje of medewerkerspas laten zien. De Unie controleert iedereen en heeft beveiligers neergezet... vanwege een aangekondigde demonstratie. Pro-Palestijnse demonstranten willen zich verzamelen op het plein... bij de universiteit en de Biep. En het gaat veel over de neus van Kylian Mbappé. De Franse stervoetballer kopte gisteren in de wedstrijd tegen Oostenrijk vol op de schouder van een tegenstander... en moest naar de kant met een flinke bloedneus. Die neus is gebroken, maar het hoeft niet te worden geopereerd. Verslaggever Tom van het Hek denkt evengoed niet dat Mbappé er vrijdag bij is... als Frankrijk tegen Nederland speelt. Want ik denk dat ze met dat lange toernooi voor de boeg wat rust zullen inlassen... en het is nog niet de wedstrijd hoor, voor de Fransen al zeker niet. Dus in dat opzicht eh, zal Nederland Nederland lichtjes eh, opgelucht adem kunnen halen. Hoewel die Franse selectie sterk genoeg zal zijn. Ja, Franse televisiezender zegt dat ze er zeker van zijn dat ah, Mbappé er vrijdag bij de wedstrijd tegen Oranje niet bij is. Maar de Franse Voetbalbond zegt dat het nog te vroeg is om hier uitsluitsel over te kunnen geven. Het weer, een grijze dag vandaag. In het zuidoosten valt er regen. In Limburg kan het zelfs gaan plensen en onweren. Het is 18 tot 21 graden.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 Ik wacht hier op jou, ook als je naast me gezicht opnieuw het mooiste blijkt te zijn. Dit is een zo zonder meer. En ik vraag niet om je hand, maar om je vingers die me wijzen op mezelf. Het ging sneller dan we dachten wie verwacht er ook dat alles ooit zo groot kan zijn? Dat het hoger gaat dan bergen en harder dan orkaan. Dat de oceaan om die plek bij het gat dat het kan slaan. Ik Als je naast me ligt, je gezicht opnieuw het mooiste blijkt te zijn. Dit is een avondzoek zonder eer.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 up. Come on and let me out. Wanna do me in a bottle, baby. Gotta rub me the right way. Wanna do me in a bottle, baby. Come, come, come on and let me out. My body's saying let's go, but my heart is saying no, no.